Mark Visser met het NOS Journaal. De Wit-Russische politie denkt de daden te hebben van de bomaanslag van maandag in Minsk. Toen kwamen bij een aanslag in een druk metrostation 12 mensen om het leven en vielen ongeveer 200 gewonden. Volgens de politie is op beelden van bewakingscamera's te zien dat de man die is aangehouden een tas achterliet in het metrostation. Over de achtergrond van de aanslag is nog niets duidelijk. De politie heeft vanochtend transplantatieorganen net op tijd afgeleverd bij een ziekenhuis in Utrecht. De auto waar de longen in vervoerd werden raakte betrokken bij een botsing in Rotterdam en kon niet meer verder rijden. De politie heeft de organen toen samen met een arts en een coördinator naar Utrecht gebracht. Daar stond een operatieteam te wachten op de longen. Op de Erasmus Universiteit moeten eerstejaars in de sociale wetenschappen vanaf komend schooljaar alle 60 studiepunten halen. Als ze dat niet lukt, moeten ze stoppen met hun opleiding. Het gaat om een pilot. De Rotterdamse Universiteit wil ermee bereiken dat de doorstroom naar het tweede jaar verbetert. Studenten minder vaak tussentijds afhaken en op tijd afstuderen. De universiteit wil het systeem volgend jaar op alle faculteiten invoeren. KPN stapt volledig over op het in Nederland geproduceerde groene stroom. Dat heeft het telecombedrijf afgesproken met het Wereld Natuurfonds. KPN gaat daarnaast over 10 jaar 20% minder energie gebruiken. Dat is net zoveel als een stad als Delft in een jaar verbruikt. KPN is een groot verbruiker van stroom. Het bedrijf gebruikt 1% van alle stroom in Nederland. Het weer vrij zonnig, maar later ontstaan er stapelwolken.